De eerste twee uur van 2 tot 4 zijn bestemd voor Matchbox derde jaargang, aflevering nummer 38. U kunt ons beluisteren via de kabel in Zandvoort op 104.5, in de ether op 106.9 en via het internet tikt u even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. beginnen zometeen met de Rolling Stones en Let's Spend the Night Together. En daarna de Traveling Wilburys met de eh, New Blue Moon. Veel plezier! 1990 waren dit de Traveling Wilburys en New Blue Moon van het album Volume 3. En dat betekent dat Roy Orbison daar helaas niet meer bij was. Dus we luisterden naar George, Bob, Tom en Jeff. En we begonnen met de Rolling Stones en Let's Spend the Night Together. En in The Land of the Free mocht dat gewoon niet, hè? Nee, daar moest het heten Let's Spend Some Time Together. Nou, weten we dat ook weer. we de volgende zeven minuten maar eens even voor zitten... Het eh, nummer wat we nu gaan luisteren is geschreven door Glenn Frey en Don Henley. En het komt voor op eh, Hotel California. Hier zijn de Eagles en The Last Resort. van de eh, Eagles van het album Hotel California. Het was The Last Resort. En dan is het wel weer even een hele omslag naar het volgende onderdeel van het programma. De top 40 van 50 jaar geleden. Dag Rob, dag Ruud, dag Dolly. Even afscheid nemen van eh, de vorige ploeg, zou ik maar zeggen. Hè. Dag. <laughs> Eh, we gaan dus beginnen met de top 40 van 50 jaar geleden. Er zijn vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste twee <laughs> daarvan, die zijn nou niet wat je noemt echt succesvol geweest. De eerste komt binnen op 37 en dat was meteen ook de hoogste notering. En dat geldt ook voor die van 36. Maar we beginnen met 37. Chris Montez, There Will Never Be Another You. En daar nou ook, eh, dat was meteen de notering zei ik al. Chris Montez. En ook voor de volgende op 36 geldt datzelfde. En het ligt toch niet aan de artiesten, want eh, Chris Montez heeft behoorlijk wat hits gehad. En degene die we nu gaan horen, dat was die eh, All Blue Eyes, Frank Sinatra. Nieuw op 36 met Summer Wind. summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long, we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then, softer than a piper man. one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. the autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never the summer wind, the summer wind, warm summer wind, mm, the summer wind. Frank Sinatra, nieuw op 36 en de Summer Wind. volgende staat op 35 en die is dan wel wereldwijd tot grote hoogtes gestegen.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 We turn night today. day. Nieuw op 35, No Milk Zee van Hermans, Hermits. En dan gaan we naar de volgende, die staat op... Nee, trouwens, eh, bij Hermits Hermits op dat nummer No Milk Today... heeft waarschijnlijk eh, Jimmy Page de lead guitar gespeeld. En onthoud die naam, die komt zometeen nog terug. Ehm, nieuw op 29, de volgende, dat zijn de Four Seasons. I've Got You Under My Skin. Nieuw op 29, The Four Seasons and I've Got You Under My Skin. En dat brengt ons naar de hoogste nieuwe van deze week. En net zoals vorige week komt die binnen op 17. Vorige week waren het de Rolling Stones met Have You Seen Your Mother Baby. En deze week zijn het de Trogs. En als het de hoogste nieuw is, dan is het natuurlijk... De klapper van de week! De Trogs binnen op 17 met eh, I Can't Control Myself. Oh no! showing. I take you, girl, as you're standing there. Your low cut slacks and your long black hair. Don't want you going round with no one else. Cause when I'm with you, I can not control myself. The is down and his feet En deze plaat had een eh, grote toekomst voor zich. I Can't Control Myself van The Drugs nieuw op 17. En dan gaan we nu naar 1981, naar een album van eh, ABBA. Dat heette The Visitors. En daarvan gaan wij het eh, titelnummer draaien. En het wordt gezongen door Frida. Hier is ABBA. things I love, so dear. laatste album van ABBA, The Visitors. En dit was het, eh, het titelnummer, gezongen door Frida. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, dat hadden we niet afgesproken, heren. U, waar, u was al aan de beurt geweest, dus dat gaan we niet meer doen. Dat waren de Rolling Stones nog eens een keer. Nee, niet doen. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En eh, dat is een heel bijzondere. Want als we nou beginnen bij de heer Ahmed Ertugun... dat was de dikke van Atlantic Records... was een groot liefhebber van de jaren 50 muziek... En hij zocht eigenlijk een bandje wat een plaat wilde opnemen voor hem... met nummers uit de jaren 50. En hij vond zo'n gelegenheidsbandje en dat heette de Honey Drippers. En dat was niet zomaar een bandje eigenlijk hoor, want de zanger was Robert Plant. Verder deed mee Nile Rodgers, de man achter Chic. We hadden Jeff Beck en Jimmy Page, daar is hij dan weer, op gitaar. En eh, zij waren uh, echt uh, voor Ahmed Erdogan bezig om een EP'tje op te nemen. En een van de nummers dat was Sea of Love uit 1984. Althans de versie van de Honey Drippers. En dat is de tip van Willem. En daar komt hij. Eh, dikke deur van Atlantic Records... die was er eigenlijk niet eens zo heel erg eh, die was er heel erg blij mee. Maar Robert Plant die was dan weer niet blij met het feit... dat het nummer werd uitgebracht als single. En dan werd het ook nog eens eventjes zijn grootste solo-succes. Goed. Oké, dat was de tip van Willem. En volgende week hebben we er gewoon weer een. En dan gaan we nu naar... Nou, een heel mooi nummer eigenlijk wel hoor. Van Bette Midler. Hier is The Rose. say love. 1979 was dit Bette Midler en The Rose. Het volgende nummer dat eh, staat niet op de playlist. Eh, en hoe, we daar, hoe we daar nou bij komen. Het is ook geen tip van Willem, maar op de een of andere manier heeft hij er toch mee te maken. make me be me, yes, Den voormaligen Jumping Jewels, dat waren later de JJ's. En die hadden een beste hit met de, de Bald-Headed Woman. Ja, oké, goed. Gaan we verder met het programma. Want die Bald-Headed Woman die stond dus gewoon niet eh, op de playlist. Oké, we gaan naar de top 100 hit van 1961. En dat is... Eh, eh, nee, dat gaan we niet doen, dat gaan we zo meteen doen. We gaan naar het nummer uit 1963. Ik ben helemaal in de war. Here is James Gilreath and a little band of gold. There you were, standing there, smiling as you made your plan. You were going to leave me and go with him. You said you loved him so, and your love would always be. And that's the very same thing you once told to me. And you still had my golden band. you torn my world apart. You're leaving me alone with my broken heart. There you standing there smiling as you made your plan. You were going to leave me and go with him. You said you loved him so, and your love would always be. And that's the very same thing you once told to me. And you still had my little golden band on your hand. Does my little band of gold? million in the world, but you've torn my world apart. You're leaving me alone with my broken heart. So take my little golden pen from your hand. My little band of gold means nothing to you. To me it meant the world, but you've torn my world apart. You're leaving me alone. Voor voordat je het weet is het alweer vijf voor bijna vier voor de twee, drie, zeg ik. Ja, drie. En dan gaan we toe naar die top 100 hit uit 1961. Patsy Klein samen met de Jordanaires en eh, I Fall to Pieces.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 Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik, net onder Nijmegen, op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden, spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperszaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden... en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer, vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het wordt hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Landinwaarts kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en daardoor loopt het weer vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein staat 4 kilometer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Eembrugge 4 kilometer file. En de A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude ook nu alweer 4 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht ook weer 4.